waarbij gekeken wordt hoe evenementen toch veilig kunnen. Iedereen moet zich van tevoren laten testen. Meerdere arrestaties op station Koog aan de Zaan. Het lijkt erop dat er ruzie was in een trein en dat daarbij ook werd geschoten flink schrikken voor reizigers. Hij kwam eh, met een vuurwapen langs mij lopen. En toen ongeveer een paar seconden daarna, toen hij uit mijn zicht was, verderop in de trein, eh, hoorden we eh, twee, op een, twee schoten naar elkaar. Er zijn geen berichten over gewonden. Treinverkeer tussen Amsterdam en Alkmaar nog een tijd stil, maar inmiddels rijdt de boel weer. Ook uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dat het met de coronabesmettingen niet zo goed gaat. Er waren bijna 40.000 positieve tests, kwart meer dan de weken voor. Het getal dat aangeeft in hoeverre de pandemie erger of minder erg wordt... is ook weer boven de 1. Dat is ook slecht nieuws. Vooral bij jongeren en kinderen zijn meer besmettingen. Aan de ene kant eh, heeft dat ook te maken met het feit dat er nu eh, ook eh, clusters en uitbraakjes plaatsvinden op scholen. Basisscholen zijn open, kinderopvang is open. Ehm, tegelijkertijd heeft dat te maken natuurlijk met de Britse variant, waarvan we weten dat die zich makkelijk, makkelijker verspreidt. Van alle mensen die zich lieten testen bleek 7,7% corona te hebben. Dat percentage is wel eens een stuk hoger geweest. De gemeente Rotterdam heeft een lid van een stembureau per direct naar huis gestuurd. In haar Insta-story schreef ze... Als je op Terry of Geert stemt, verscheuren we je stembiljet. Forum voor Democratie en de PVV waren daar boos over. En de gemeente heeft haar dus weggestuurd... omdat stembureau-medewerkers neutraal moeten zijn. Het weer vanavond en vannacht op meer plekken droog. Morgen trekken er weer nieuwe buien over het land. Tussendoor kan de zon nog wel even schijnen. Een graad of 7 of 8 dan.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 mogen bij wijze van test 5000 toeschouwers zijn. Bij de wedstrijd wordt onderzocht of er snel weer veilig publiek kan komen bij sportwedstrijden. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zegt dat er nog geen verband is gevonden tussen het AstraZeneca-vaccin en een zeldzame vorm van trombose die enkele keren is gemeld. Veel Europese landen zijn tijdelijk gestopt met het coronavaccin vanwege die mogelijke bijwerking. Na de schietpartij in een trein vanochtend bij station Koog aan de Zaan... heeft de politie zeven mensen aangehouden, onder wie vijf minderjarigen. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.